Renate Kok met het NOS Journaal. De vier coalitiepartijen houden morgen een extra overleg. Aanleiding is het verzet in de Tweede Kamer tegen het Oekraïneplan van de EU. De coalitiepartijen, met uitzondering van de VVD... steunden gisteren een motie tegen het 800 miljard kostende plan. Ze zijn bang dat de financiering ervan de begrotingstekorten voorslaat oplopen. Premier Schoof stemde eerder in Brussel in met het voorstel. Amerikaanse onderhandelaars zijn volgens president Trump onderweg naar Moskou. Gisteren werd bekend dat Oekraïne akkoord is met het Amerikaanse voorstel... voor het staakt het vuren van 30 dagen met Rusland. De Russische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het Kremlin eerst volledig moet worden ingelicht... voordat er een officiële Russische reactie komt op het voorstel. Trump dreigt met financiële sancties tegen Rusland... als Poetin ervoor zou kiezen om door te gaan met de oorlog. De aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag verwelkomt de arrestatie en de uitlevering van de Filipijnse oud-president Duterte. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn keiharde antidrugsbeleid. Onder zijn bewind werden duizenden drugsdealers en verslaafden gedood. Eind van de middag kwam Duterte aan in Rotterdam en is hij naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Actrice Bruni Henke is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Henke was vooral bekend van haar rol als Helen Helmink in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze speelde die rol vanaf 1992 en was tot 1998 te zien in de soap. Ook speelde ze in Soldaat van Oranje, Spetters en in Herenstraat 10. Haar laatste rol was drie jaar geleden in de film Casa Coco. Henke overleed afgelopen vrijdag aan kanker. Ze was 84 jaar. En PSV is zoals verwacht er niet in geslaagd de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Na de zware 7-1 nederlaag van vorige week in Eindhoven werd het vanavond in Londen 2-2. Het weer vannacht wisselend bewolkt met vooral in het binnenland opklaringen.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 Cause you should've known better before you were getting down and dirty, baby. find a love like mine the way I'm getting down and dirty, baby. Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me to get, get, get, getting, getting down and dirty, baby.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 world Oh, you can bet we're gonna lose In the ideal the court? Or will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where we're no longer born to lose. In the ideal me say the same see reflection of that used to be.